Het aantal laboratoria dat per ongeluk levende antrax toegestuurd kreeg is gestegen naar 68. Het was de bedoeling dat inactieve antraxmonsters opgestuurd zouden worden voor onderzoek naar biologische wapens. Het is nog altijd onduidelijk waardoor er toch levende monsters zijn verstuurd. Voor zover bekend is niemand daadwerkelijk ziek geworden. De top van de coalitie heeft de afgelopen avond een paar uur gepraat over de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA zitten in de eindfase. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat hij voor de zomer een concreet voorstel aan andere partijen wil voorleggen. De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de belastingregels veel simpeler moeten en dat de belasting op arbeid omlaag moet. Welke opties er nu precies besproken zijn is niet bekend. Lufthansa heeft de eerste slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Germanwings teruggevlogen naar Duitsland. Het zijn de stoffelijke overschotten van 44 Duitsers en de komende weken volgen meer repatriëringsvluchten. Bij de ramp in de Franse Alpen in maart kwamen alle 150 inzittenden om het leven, onder wie de co die het toestel met opzet liet neerstorten. De slachtoffers kunnen nu pas worden gerepatrieerd omdat de identificatie lang heeft geduurd. Daarnaast zijn er problemen geweest met de overlijdensverklaringen. De nabestaanden kunnen de slachtoffers nu gaan begraven. Het weer, is droog, de temperatuur daalt tot een graad of 8.